Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment praat de staatssecretaris van Asiel met bezorgde bewoners in Albergen. In dat dorp komt binnenkort een asielzoekerscentrum voor maximaal 300 mensen in een hotel. Dat besloot het kabinet omdat het anders niet lukt om opvangplaatsen voor asielzoekers te vinden. Inwoners van Albergen voelen zich overvallen door de aankoop van het hotel. Nu is er een speciale vergadering tussen bewoners en de staatssecretaris. Verslaggever Roel Pauw sprak hem kort voordat hij naar binnen ging. Ik kom om eh, te luisteren en uit te leggen waarom wij eh, dit besluit eh, hebben genomen. Begrijpt u dat de inwoners van Albergen boos zijn over de manier waarop het ministerie dit heeft aangepakt? Een soort van overval? Nou ja, ik begrijp dat de bewoners zich eh, overvallen worden. Dat zijn ze natuurlijk ook. Net zo goed als het gemeentebestuur eh, overval is. Want opeens kwam deze mededeling, dus ik begrijp dat men zich zo voelt. De opvang in het hotel zou vanaf half september moeten ingaan. Er rijden morgen zo goed als geen NS-treinen in Noord-Nederland. Er is een staking, want het treinpersoneel wil fatsoenlijk betaald krijgen. Als je morgen in het noorden met de trein moet, kun je beter ander vervoer regelen, zegt NS. Er rijden namelijk ook geen vervangende bussen. Treinen van Arriva en Keolis is rijden wel. John van den Heuvel is vanuit een Colombiaanse cel met de dood bedreigd. Nu.nl schrijft dat Said R. daarachter zit. Hij is de rechterhand van Ridouan Taghi. De misdaadjournalist krijgt al jarenlang de strengst mogelijke beveiliging. Na je studententijd nog even in je goedkope studentenkamer blijven wonen? Dat willen best wat jongeren, omdat het nogal wat geld scheelt met een gewoon huurhuis. Alleen mag het niet, toch proberen sommigen het met smoesjes, legt deze ex-student in Utrecht uit... die het veel om zich heen zag gebeuren. Ik krijg vaak genoeg te horen, oh, maar als, als je er nog niet uit wilt... kun je toch ook even inschrijven en weer uitschrijven. Dat hoor je wel vaak. Ja, je kunt best wel makkelijk frauderen, denk ik. Maar daar komt het einde aan als het aan de studentenhuisvester van de stad ligt. Ze gaan strenger controleren op fraude met kamers. Straks moeten zij inloggen op een site eh, met hun universiteits-e-mailadres. en dan kunnen we op die manier controleren of dat, eh, of dat zij nog studeren. Ook verplaatsen ze de kamercontroles van januari naar de zomer. Het weer nog lang warm vanavond. Het wordt vannacht niet kouder dan 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum.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 Welkom en veel luisterplezier. Last kicked off a neon moon and I met her in the middle of the dance floor. Didn't take long by the end of the song. even knew what I was in for Didn't get her name, but I knew it was something pretty She was two-stepping into my heart When I said, baby, if you love anything like you dance, darling If you kiss anything like you sip Bacardi Your touch is as hot as those moves that you got on that dance floor Then I want stand it, baby. Already going last call crazy. Gonna finish what you started. If you love anything like, if you love anything like you dance, darling. Another song, another round. Said you got me so high that I can't come down. Just watching you do your thing.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 Jackie de Channon vertelt over de gloeiende sensatie die ze krijgt als haar geliefde de kamer binnenkomt. Maar ook over haar frustratie dat ze hem niet kan vertellen hoe ze zich voelt. De cover When You Walk in the Room bereikte de tweede plaats in de charts. Eerder hoorde je al Spilt Perfume van Pam Tillis. het favoriete album van de maand. De in Californië gevestigde West Coast Pinups brengt een twaalftal eigen songs Award-winnende Zac Brown Band heeft samengewerkt met Jamie Johnson en Marcus King voor een nieuwe versie van Stubborn Pride. that fast. People keep asking what I settled down for. I finally found something I want to make last. My stubborn pride. planned on making it quite this far. It's a hard road, sleeping on white lines. Paint a neon smile just to cover all my scars. I was always 12 steps behind. My stubborn cover van deze week. 15 jaar om precies te zijn. Want al 15 jaar kunnen wij muziekliefhebbers genieten van de fantastische samenzang van de Wayland Jennys uit Canada. De songs hebben de zussen zelf gearrangeerd, vaak tussen babyvoedingen en crestritjes door. En uiteindelijk in de diverse vliegtuigen op weg naar de studio. Van Boulder to Birmingham maken ze een heel speciale versie. I don't to hear a love song I got on this airplane just to fly. And I know there's life below me, but all you can show me is a prairie and a sky. I don't wanna hear a sad story. time I felt like this, I was in the wilderness and the canyon was on fire, and I stood on a mountain in the night and I watched it burn, watched it burn, I watched it burn. I rock my soul of Abraham, I would hold my life in saving grace. I would walk all the way from Boulder to Birmingham if I thought I could see your, see your face. Well, you really got me this time hardest part is knowing I'll survive. I've come to listen for the sound of trucks as they roll down. muziek van Greg Hill trekt je naar binnen als een oneerbiedige geleide meditatie. Hij graaft in de Americana met een gitaar die is gemaakt voor het verleden.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 do A fool Holding on all this time 1988 waren zijn eerste drie singles van zijn studioalbum Don't Close Your Eyes, het titelnummer, When You Say Nothing At All en I'm No Stranger To The Rain, nummer 1 hits. Jaren van alcoholisme brachten zijn gezondheid ernstig in gevaar en hij stierf op 34-jarige leeftijd in 1989 aan alcoholvergiftiging. Don't Close Your Eyes hoorde je al en ook de andere twee staan scherp. There's a truth in your eyes saying you cloud behind me That's how the verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Ze is geen rebel, maar met haar muzikale mix van Waylon, Skinner en Janis zou je kunnen denken dat ze dat wel is. In werkelijkheid is de Texaanse Brianna Adams een zachtaardige zuidelijke crooner die haar muziek gewoon met de wereld wil delen. In Dancehalls Are Dead laat Brianna horen waarom we daar blij mee mogen zijn. Spotlight. Spotlight. zet ik de eerste zangeres Trudy Laylor in de spotlight. Ze brak door in 1993 en is sindsdien niet meer weg te denken in de Ierse country scene. De eerste, Word Gets Around, die je hoorde, is al wat ouder. En They're Gonna Run is van recente datum. eerste uur met drie songs over New Orleans.